Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump is weer begonnen aan zijn herverkiezingscampagne. In Florida hield hij een toespraak op een verkiezingsbijeenkomst. dat was voor het eerst sinds hij besmet werd met het coronavirus. Bij de toespraak waren enkele duizenden mensen aanwezig. Trump droeg geen mondkapje. De meeste aanwezigen deden dat ook niet. Volgens zijn lijfarts was Trump meerdere dagen op rij negatief getest... en dus ook niet meer besmettelijk. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering... noemde de verkiezingsbijeenkomst op CNN onverstandig. Het kabinet wil de horeca volledig sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Bronnen zeggen dat dat vandaag vrijwel zeker bekend zal worden gemaakt op de persconferentie. Verder wordt de verkoop van alcohol in de avonduren verboden... en ook online bestellen en laten bezorgen van drank is niet meer toegestaan. De extra beperkingen zouden twee weken moeten gaan gelden. Koninklijke Horeca Nederland zegt in reactie... dat sluiting van de horeca de doodsteken is voor veel ondernemers. De brancheorganisatie is boos omdat hij niet betrokken is geweest bij het besluit. De commando in opleiding die in 2018 overleed tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal... is vermoedelijk getroffen door het verschijnsel shallow water blackout. Dat is de conclusie van de inspectie Veiligheid Defensie. Het gaat om een bewusteloosheid door hyperventilatie die optreedt als iemand vlak voor het duiken nog snel diepe teugen lucht neemt om langer onder water te kunnen blijven. Het risico is onder professionele duikers bekend, maar volgens de inspectie niet bij Defensie. De inspectie adviseert nu onder meer om de voorschriften voor zwemoefeningen aan te passen. En de gemeente Den Haag trekt 180 miljoen euro uit voor duurzaamheid. Het geld komt van de verkoop van aandelen in in Eneco. Een derde van het bedrag is voor inwoners die hun huis of bedrijfspand willen verduurzamen. Het weer, eh, vooral in het westen wat regen. In het oosten is er kans op een mistbank.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 everybody's there. A mood of expectation, we dance under the stars. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my number, my six your champagne. The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain.